Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een ultimatum gesteld. Ze willen uiterlijk vrijdag meer duidelijkheid over een sociaal plan, anders volgen er mogelijk acties. Netcar praat al maanden met overnamepartijen om sluiting van de autofabriek te voorkomen. Er werken 1500 mensen bij Netcar. De gemeente Vlachtwedde heeft de asielzoekers in het tentenkamp in Ter Apel in een noodverordening gesommeerd het kamp te verlaten. Als ze dat niet doen, wordt het kamp ontruimd. De meeste Iraakse asielzoekers hadden vanochtend het tentenkamp al verlaten. Zij gingen in op het aanbod van minister Leers voor drie weken opvang in afwachting van een overleg van Leers met een Iraakse minister. In het kamp zitten nog voornamelijk Somaliërs en Iraniërs die zijn uitgeprocedeerd. De kwaliteit van open zwemwater in Nederland is slechter dan in andere Europese landen. Vooral binnenwateren als rivieren en vennen voldoen geregeld niet aan de normen van de Europese Commissie. Die deed op 22.000 plekken in Europa onderzoek naar de kwaliteit van open zwemwater. In Nederland voldeed 1 op de 10 onderzochte plekken niet aan de minimale eisen op het gebied van waterhygiëne. Vergeleken met 2010 is de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater wel licht verbeterd. Maar samen met Bulgarije, Letland, Luxemburg en België doet Nederland het Europese gezien het slechtst. In Pakistan is de arts die de CIA op het spoor heeft gezet van Osama Bin Laden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 33 jaar. De arts was aangeklaagd wegens hoogverraad. Hij was in Abbottabad een nep vaccinatieprogramma begonnen om de CIA zekerheid te geven dat Bin Laden in die Pakistanse stad verbleef. Met het programma hoopte de arts aan het noodzakelijke DNA-materiaal te komen om vast te stellen dat de CIA op het goede spoor was. Het weer. Vanmiddag toenemende bewolking. In het binnenland kans op enkele stevige onweersbuien met hagel. Temperaturen rond 20 graden aan zee en tot 29 in het binnenland. Morgen droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Eembrug en het knooppunt Hoevenlaken 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen tussen Oudekerk en de Amstel en het knooppunt Holendrecht 3. Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. De ring A10 Zuid richting Watergraafsmeer bij de Rij 4 kilometer. A12 daarna richting Arnhem tussen het knooppunt Lunette en Bunnik 3. A13 daarna richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en het knooppunt Kleinpolderpijn 7. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en het Ter Terbrechtseplein 4. A27, Gorkum richting Almere, tussen het knooppunt Lunette en Beeldhoven 5. A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen het knooppunt Rijnsweert en de afrit Den Dolder 3. En de A28, Utrecht richting, sorry, Amersfoort richting Utrecht, tussen de afrit Maarn en Soesterberg 3 kilometer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se de dolores cuando se inma su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se de cuando se su vela, cuando se inma la dolores.